Raymond Seré met het NOS-journaal. De internationale IS-commandanten uitgeschakeld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry gezegd op een overleg in Londen. Volgens hem loopt het aantal gedode IS-strijders ver in de duizenden. Iraakse en Koerdische grondtroepen zouden, gesteund door luchtaanvallen, 700 vierkante kilometer grondgebied hebben heroverd. In Amsterdam heeft de politie de afgelopen vier maanden 33 Kalasnikov's in beslag genomen. Dat is veel meer dan de afgelopen jaren, zei politiecommissaris Albersberg bij de Amsterdamse zender AT5. Volgens hem neemt de hoeveelheid zware wapens toe, terwijl de criminaliteit met vuurwapens juist afneemt. Het is volgens Albersberg makkelijk om zware wapens via Oost-Europa naar Nederland te krijgen. De commissaris pleit daarom voor een strengere aanpak van de wapenhandel in heel Europa. Het treinverkeer van en naar Utrecht is tot vanavond ernstig ontregeld geweest. Door een korte stroomstoring rond het middaguur reden er smiddags en in de avondspits veel minder treinen op alle trajecten van en naar Utrecht. Een uur geleden waren de problemen praktisch voorbij. Het Rijk heeft vorig jaar 125 miljoen euro verdiend met de verkoop van vastgoed. Het gaat om gevangenissen, een Duitse bunker, een jachthaven, woonhuizen, kantongerechten en een kledingmagazijn van de politie. In de gevangenissen van Rotterdam en Breda worden huizen en werkruimtes gebouwd. Een veilinghuis in de Verenigde Staten veld aantekeningen van nazi-misdadiger Adolf Eichmann. Hij schreef de stukken in Israël waar hij in de jaren 60 gevangen zat en uiteindelijk ook werd opgehangen. Het veilinghuis zegt dat in de stukken persoonlijke herinneringen en meningen staan, maar ook tirades en uitingen van wanhoop. Eichmann stond in die periode terecht voor zijn aandeel in de holocaust en wist bijna zeker dat hij de doodstraf zou krijgen.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 Everybody Hurts. Werd zo herkend natuurlijk. R.E.M. Ja, welkom luisteraars bij weer twee uur eh, tussen app en vloed. Bij ZFM natuurlijk eh, op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur zoals u gewend bent. En ik heb weer heerlijke muziek voor u meegebracht. Eh, waaronder bijvoorbeeld deze. Carpenters. zingen erover dat je niet kunt glimlachen. Dat, dat zij niet kunnen glimlachen zonder u. Nou, fantastisch toch? brighten my pretending that you just don't care. You'll look into your heart and find me there. Eventually, and given time, the gentle rain can smooth the jagged stone things work out when they are left alone. And maybe that's the key. And I believe the true love never really leaves. It's that. Eh, het mooie stemgeluid van Don McLean. Ja, luisteraars, mensen die op Facebook aanwezig zijn... en die mij proberen te bereiken, moeten heel even geduld hebben. Ik moet even mijn computer weer opnieuw opstarten. Want eh, ik heb een storing hier eh, en dan kan ik niet op Facebook. Maar ik ga hem even opnieuw opstarten. Dan hoop ik dat het, dat het helemaal verholpen is. Ondertussen ga ik gewoon lekker door met heerlijke muziek, hoor. van Beatle-muziek. Dat kan aankomend weekend, zaterdag 24 januari... bij eh, Laurel en Hardy in de Haltestraat. We treden de After Beatles op eh, onder de bezielende begeleiding van Ruud Jansen... Paul Bakker op gitaar, Kees eh, van der Laars op basgitaar. En ondergetekend nog wel, ik zei de gek, op slagwerk. We gaan heel wat Beatles spelen van allerlei verschillende LP's. Waaronder ook Abbey Road natuurlijk. Beatles for Sale, Rubber Soul, nou, noem ze allemaal maar op. Dus dat wordt genieten in de Haltestraat. Aanvang ongeveer half negen s'avonds. Ja. Tussen app en vloed. Op de donderdagavond tussen 10 uur en 12 uur s'nachts. Een relaxprogramma gepresenteerd door Charles Duif. must follow him. Ever since he touched my Peggy was dat met uh, I'll Follow Him. Een heel oudje al, 60 jaren, eind 60 jaren. Nou, genieten. Althans, wat mij betreft. En ik hoop eh, dat u met me meegeniet. Ik heb hier zoveel mooie meegenomen vanavond. Wat dacht u van eh, deze bijvoorbeeld? your is een Marmalade. Mooie nummers, waaronder The Reflections of My Life. Take me back to my old home. Dat wilde niet zingen, ja. Nou, luisteraars, hij, hij schreef er zomaar mee uit. Dit is Eva die met Fields of Gold om het goed te maken. she took her. in fields of gold. Ja, de gouden velden bewandelen. Niets mooier dan dat. Ik heb van de week een eh, wandeling gemaakt in Middenduin in Overveen. Zo eh, tegen de schemering. Eh, net nog geen zonsondergang. Maar al een beetje mist op de velden. Prachtig. En dan heeft ook de winter heeft zijn bekoringen als het om de natuur gaat. Dat kan ik u verzekeren gaan aan een verzoekje voldoen. Dolly Tempirik, en dat is natuurlijk mijn eh, collega en maatje... bij het eh, programma uh, eh, ZFM Lunst op de dinsdag. En voor Dolly ga ik draaien Neil Diamond met Love on the Rocks. En daar heeft ze hele speciale herinneringen aan. Dolly, dank je voor alle hulp steeds en deze is voor jou. Love on the rocks. Ain't no surprise. Pour me a drink. I tell you some lies. I got nothing to lose. So I'll just sing the blues for a while.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 no surprise. Pour me a drink, I'll tell you some lies. Yesterday is gone, and now all I want is a smile. heel terecht applaus voor eh, natuurlijk eh, Neil Diamond was dat. Met uh, Love on the Rocks. Heerlijk repertoire. Ja, het meeste repertoire van Neil Diamond werden gewoon hele grote hits. En daar hebben we in de 70 jaren met name veel van kunnen genieten. En hij komt er gelukkig nog heel veelvuldig voorbij. En het moet ook zo zijn, want zonder Neil Diamond Nederlands diamant, zeggen ze in België. Kunnen wij gewoon niet leven. <laughs> Zo is het maar net. Ja, luisteraars, er zijn zoveel mooie ballads. En eh, dit is er ook een van. Lady of the Dawn. Dit is Mike bed. is donderdagavond. Tussen 10 en 12 uur presenteert Charles Duif Tussen App en Vloed. is de versie van eh, Michael Jackson. Smile. Ik hoop van ganse harte dat u dat vanavond ook blijft doen. En eh, dat u bij me blijft tot 12 uur vannacht. Met al die heerlijke muziek. Verzoekjes mogen via Facebook. Zoek mijn eh, pagina even op. Charles, Charles Duif. Charles net geschreven als de prins van Nederland. Charles. Nou, dan vindt u me vanzelf en dan kunt u... via berichtjes of chat of bericht op de tijdlijn gewoon een verzoekje indienen. En als, als ik hem in voorraad heb, nou, dan draai ik hem voor u. Ja. We hebben hier in eh, Nederland nog niet veel sneeuw gehad. Maar eh, eh, Le Lac Majeur, daar is het wel, wel heel anders, luisteraars. We gaan met Mort Schumann genieten van een Frans werkje. Il neige, het sneeuwt, sur le lac majeur. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lire sont en pleurs. Et le pauvre vin italien. est habillé de paille pour rien. et bombardements. C'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout ma drinken. daar sneeuwt het wel. Hier hebben we nog weinig sneeuw gehad. Het wordt wel sneeuw voorspeld, hè, luisteraars, in het weekend. Op zaterdag eerst, uh, eerst sneeuw, daarna overgaand in regen. Nou is meestal zo, bij ons in de buurt hier aan de kust... dan eh, is het eh, vaak al meteen regen. Of in het slechtste geval ijzel. Nou, daar moet je helemaal niet mee wezen. maar in ieder geval een pak sneeuw. Nou ja, ik zou het toch wel eens zien. Hè, maar ja, klinkt gek. Een hoop mensen hebben er een hekel aan. Maar ik vind het heerlijk om een paar nagels, maar een paar dagen van een lekker pak sneeuw te hebben. En lekker buiten in de natuur op maagdelijke sneeuwvelden te lopen, zeg maar. Daar geniet ik er nog het allermeest van. Eh, Sander uh, Doudij, die luistert ook mee. Sander, hartelijk welkom in de uitzending. En eh, ik heb voor jou speciaal natuurlijk opgezocht... onze vriend, helaas onlangs overleden... Joe Cocker met Unchain My Heart. Voor Sander. Unchain my heart Baby, let me be Cause you don't care Well please Set me free Unchain my heart cause you don't Sander. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Het is wel een nummer wat een beetje up-tempo is... en niet helemaal past in dit programma. Omdat dit natuurlijk een programma is met allemaal mooie ballads. Maar omdat Joe Cocker net overleden is... en omdat jij voor het eerst een plaat aanvraagt... heb ik hem graag voor je gedraaid. Ik heb er ook van genoten. Ik ben een uh, eh, groot fan van Joe Cocker. Dus eh, dat staat buiten kijf, luisteraars. Ik hoop dat u er eh, met Sander mee van genoten heeft. Kijk op mijn klokje en het is het klokje van gehoorzaamheid. En dat betekent dat rond de klok van 11 uur het nieuws weer voorbij komt. Dan horen we weer eh, wat er allemaal gebeurd is recentelijk in de wereld. Meestal een narigheid helaas. Maar, maar goed, misschien zitten er ook wat positieve berichten bij dit keer. Ik eh, moet nog even een minuutje volmaken. Nou, dat eh, ga ik dan maar doen met een... Eh, even kijken hoor, dan moet ik eens even een, eh, een nummertje opzoeken... waar eigenlijk ook een beetje... ja, instrumentaal werk bij zit. Want als ik een, nummer draai met allemaal tekst erin, dan, eh, ja, dan kan je hem, eh, dan kan je hem eh, eigenlijk niet onderbreken zo. Alhoewel, nou, wat zal ik doen? Nou, kom op, duif, make up your mind, jongen, want de klok tikt door. Nou, ik, ik neem deze gewoon. Het To Fall In Love, stukje Moody Blues. En dan start ik dan straks het eerste uur gewoon mee. dan draai ik hem helemaal.